Jobboots met het NOS-journaal. CDA-kamerlid Ad Koppian is teleurgesteld kandidatenlijst van het CDA en daarom heeft hij zich teruggetrokken. Het bestuur bood hem de 19e plaats aan, maar dat vindt Koppian te laag. Behalve hem keren onder andere de Kamerleden Henk-Jan Ormel, Ger Koopmans en Pieter Omzicht niet terug. Op de CDA-lijst staan veel nieuwkomers. Het CDA-congres moet de lijst nog goedkeuren. Tientallen Nederlanders die een kaartje hebben gekocht voor de wedstrijd tegen Duitsland bieden die op internet aan tegen een spotprijs. Sommige oranje supporters hebben na het verlies tegen Denemarken blijkbaar geen vertrouwen meer in een goede afloop en daarom blijven ze liever thuis. Anderen hebben toch geen zin om af te reizen naar Oekraïne. De toegangskaarten worden ver beneden de aankoopprijs aangeboden. Het aandeel TomTom wint fors op de beurs nu het bedrijf in zee gaat met het Amerikaanse Apple. Het staat zo'n 10% hoger. TomTom gaat kaarten leveren voor Apple. Dat heeft de maker van navigatiesystemen bekendgemaakt. Hoeveel Apple daarvoor gaat betalen is niet duidelijk. TomTom heeft het al een tijd moeilijk, omdat steeds meer mensen gebruik maken van navigatiesoftware op hun mobiele telefoon. Het gouden windei voor het product met de meest misleidende marketingreclame gaat dit jaar naar Bcel Proactief. De margarine van BSL wordt gepromoot als een product dat hart- en vaatziekten tegengaat. Maar volgens consumentenorganisatie Foodwatch, dat de prijs uitreikt, is alleen bewezen dat het een cholesterolverlagend effect heeft. Nederlandse militairen die in Afghanistan gelegerd zijn kunnen op 12 september daar hun stem uitbrengen. Het ministerie van Defensie zet er speciaal stembussen voor neer die verzegeld naar Nederland worden gestuurd. Het is voor het eerst dat uitgezonden militairen kunnen stemmen. Vroeger kon dat alleen per post of door iemand in Nederland te machtigen. Het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, vooral in het zuidoosten kans op onweer. Middagtemperatuur 14 graden in het noordwesten tot 19 in het zuiden. Later vanmiddag ook zon in het noorden en noordwesten van het land. Dit, is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij de Uithof. Vanwege asfalteringswerkzaamheden. Er staat 5 kilometer file voor de Uithof. Verkeer richting Utrecht kan het beste via Hilversum rijden via de A1 en de A27.